Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je zo de deur uit moet, want op veel plekken zie je geen hand voor ogen. Vooral in het binnenland kan dichte mist voorkomen. Het KNMI heeft er waarschuwingen uitgegooid voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Een ziekenhuis in Utrecht start met een proef om borstkanker op te sporen bij vrouwen met een extra hoog risico. Een tijd geleden was daar veel om te doen. De Volkskrant bracht toen naar buiten dat de normale manier van scannen vaak niet goed werkt bij vrouwen met dicht klierweefsel, terwijl ze juist een grotere kans hebben op borstkanker. Het UMC gaat daarom experimenteren met twee nieuwe manieren van onderzoek, vertelt deze arts. We gaan ze allebei bekijken. We hebben alle, van allebei eigenlijk eh, eh, verwachtingen dat het, eh, dat het goed gaat werken. En we gaan daarnaast ook kijken wat, wat de vrouwen van beide technieken vinden. En eh, misschien dat straks de ene vrouw meer voorkeur heeft voor de ene en de ander voor de andere techniek. Eh, dus in het ideale geval zou het allebei kunnen. Na het Volkskrant-verhaal van een half jaar geleden waren veel mensen boos... omdat het kabinet eerst zei dat het niet zo nodig was om te kijken naar nieuwe manieren van onderzoek. Uiteindelijk zijn ze dus toch overstag gegaan. Opvallend veel wethouders stoppen ermee. Het afgelopen jaar waren het er in het hele land 225 en dat was een record. Veel van hen klaagden over werkdruk. Gemeentes hebben veel extra taken gekregen terwijl daar nauwelijks geld voor is. Nu kregen sommige wethouders te maken met bedreigingen in Frankrijk is veel te doen om een reportage van een nieuwszender... over een vrouw die slachtoffer werd van online oplichters. Ze maakte veel geld over naar iemand die zich voordeed als Brad Pitt. De acteur zou geld nodig hebben voor een ziekenhuisbehandeling... maar die kon hij zogenaamd niet zelf betalen... door zijn scheiding van Angelina Jolie. Het slachtoffer had wel twijfels, maar raakte overtuigd door foto's en filmpjes die waren gemaakt met AI. Ze raakte zo honderdduizenden euro's kwijt. Een nieuwszender maakte dus een reportage over haar, maar die is ingetrokken omdat ze na de uitzending allemaal haat en intimidatie over zich heen kreeg. Het weer, nogmaals, let dus op als je op pad gaat, want op veel plekken is het mistig. Dat blijft ook nog lang zo op sommige plekken. Op andere plekken is het vandaag bewolkt en is er kans op motregen bij max 3 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt hier en daar mistig in de regio.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 Het afgelopen jaar zijn 225 wethouders opgestapt. Ruim een vijfde meer dan het jaar ervoor. Belangrijkste redenen die ze opgeven zijn werkdruk en minder geld om dingen voor elkaar te krijgen. Ook spelen bedreigingen een rol. De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is gearresteerd. liep een arrestatiebevel tegen hem vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Yoon noemt het onderzoek naar hem illegaal. In een huis in Rotterdam, waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. Het weer, het is nevelig of mistig. Verder blijft het vandaag bewolkt met kans op motregen. En het wordt 3 tot 8 graden. scheme of schemes. We gotta line the lines.